Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Fout gegaan met een bericht over Prins Frizo. Op de zender was vanochtend te lezen dat National Geographic zijn medeleven betuigde... met de koninklijke familie wegens de dood van Prins Frizo. Een woordvoerder spreekt van een vreselijke fout die ten zeerste wordt betreurd. Waarschijnlijk is de fout het gevolg van een technische storing. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde aanvankelijk niet glashard ontkennen dat de prins was overleden... maar deed dat later wel. In de week dat onderdelen van het concept regeerakkoord bekend zijn geworden... zakte de VVD weg in de peiling van Maurice de Hond. De PvdA zakte meteen naar de verkiezingen al. Die partij staat bij de Hond nu op een verlies van zeven zetels... ten opzichte van de verkiezingsuitslag van 12 september. De VVD bleef tot vorige week stabiel, maar staat nu op min 3. Bijna 60% van de VVD-kiezers vindt dat Rutte tijdens de verkiezingscampagne niet had moeten toezeggen dat bestaande gevallen, wat betreft hypotheekrenteaftrek, buitenschot zouden blijven. De voormalige popster Gary Glitter is opgepakt, meldt de BBC. Volgens de omroep heeft zijn arrestatie te maken met de zaak rond oud-BBC-discjockey Jimmy Savile. Die wordt een jaar na zijn dood beschuldigd van veelvuldig kindermisbruik. Gary Glitter zat begin deze eeuw bijna drie jaar gevangen in Vietnam... voor het aanranden van een meisje van 11 en een meisje van 12. Het Israëlische leger heeft een militant van Hamas gedood... bij een luchtaanval op de Gazastrook. Een tweede Hamas-lid raakte daarbij gewond. Het tweetal zou raketaanvallen op het zuiden van Israël hebben voorbereid. Volgens Hamas heeft Israël in de afgelopen week negen mensen gedood. Israël zegt dat dit jaar meer dan 600 raketten uit de Gazastrook op Israëlisch grondgebied zijn neergekomen. Op Hawaii en de eilanden daaromheen is weinig te merken van het tsunami waarvoor gewaarschuwd was na een aardbeving voor de kust van Canada. De golven waren maar enkele tientallen centimeters hoog. Bewoners van de kust waren opgeroepen weg te gaan. Het weer, veel zon, maar in de kustprovincies ook kans op een bui. is een graad of 9. Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer.